you Femke Woldhuis met het NOS-journaal. PvdA-kamer... De tweet zorgde eerder voor ophef, omdat hij bij een foto van Geert Wilders en de Franse politica Le Pen schreef... Dit zijn de grootste antisemieten. Marcouch zegt dat het bericht niet specifiek over Wilders gaat... en dat de tweet was bedoeld als een reactie op een opmerking dat de Nederlandse rapper Appa... een van de grootste antisemieten is. Appa spreekt vandaag bij een demonstratie tegen racisme die gesteund wordt door Marcouche. Marcouch schreef op Twitter dat APPA vooral een grote straatvlegel is, maar dat hij nog te onderwijzen is. Wilders noemt Marcouche in een reactie een zieke man met een zieke geest. De NAVO houdt in juni een grote oefening in Tsjechië. Twee weken lang worden de noodscenario's nagespeeld. De 400 militairen oefenen onder meer met luchtafweersystemen. Sinds het uitbreken van het conflict in Oost-Oekraïne... heeft de NAVO al verschillende oefeningen gehouden in het oosten van Europa. En ook Rusland houdt oefeningen niet ver van de grens met Europese landen. In de Italiaanse stad Bologna hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de maffia. Er deden onder meer burgemeesters, politieagenten, kinderen en familieleden van slachtoffers aan mee. En ook het Vaticaan spreekt zich uit tegen de maffia. Paus Franciscus heeft de meest beruchte wijk van Napels bezocht, waar de Camorra het voor het zeggen heeft. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben vanochtend in Tricht in Gelderland meegeholpen met het schilderen van het dorpshuis. Dat deden ze in het kader van de landelijke vrijwilligersactie al Doet van het Oranje Fonds. Verwachting is dat zo'n 300.000 mensen vandaag vrijwilligerswerk doen. Het weer dan. Het is overwegend bewolkt. Hier en daar een bui, soms ook zon.